Twee uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vicepremier Di Maio van Italië wil dat de Nederlandse ambassadeur in Rome tekst en uitleg komt geven over de Sea-Watch 3. Dat schip vaart onder Nederlandse vlag en ligt nu met 47 migranten aan boord voor de kust van Sicilië. Op Facebook zegt Di Maio dat het schip medische hulp kan krijgen als dat nodig is, maar beter kan doorvaren naar Marseille. 26 boeren en maatschappelijke organisaties uit heel Europa tekenen vandaag een verklaring tegen vrijhandelsverdragen. Ze willen af van de vrije markt voor agrarische en dierlijke producten. Die verzwakt de positie van boeren wereldwijd en geeft meer macht aan multinationals, stellen ze. In de VS is een adviseur van president Trump opgepakt. Het is Roger Stone, meldt het team van speciaal aanklager Robert Mueller... dat onderzoek doet naar Russische inmenging met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Stone is een vertrouweling van de president en kent hem al 40 jaar. Hij zou valse verklaringen hebben afgelegd over zijn contacten... met een niet nader genoemde organisatie... en hij zou hebben geprobeerd een getuige te beïnvloeden. De geplande prostitutiezone in de Utrechtse wijk Overvecht komt er, zegt de gemeente in reactie op een brief van boze buurtbewoners. Die kwamen met een petitie tegen de tippelzone, omdat ze bang zijn dat de overlast toeneemt en het imago van de wijk verder verslechtert. De peuter die maandag gewond raakte bij een schietpartij in Helmond is weer thuis. Het meisje van twee zat achterop de fiets bij haar moeder... toen ze door een kogel werd geraakt in haar been. Ze is meteen geopereerd en moest tot vandaag dus in het ziekenhuis blijven.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 in my hands. Pour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 Wally a vision of you. feeling there? Did you think you could walk back in my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 change your ways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 www.zfmzandvoort.nl 些。 to is het ritme van de winter. Wait for them to ask you who you know.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 slow